Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rechter gaat niet akkoord met het reddingsplan van Saab. De autofabrikant had gevraagd om bescherming tegen schuldeisers, een vorm van uitstel van betaling. Saab wilde dat er een bewindvoerder werd aangesteld om een reorganisatie door te voeren. Tot die tijd konden schuldeisers dan buiten de deur worden gehouden. De rechter heeft dat afgewezen. Hij vindt de reorganisatieplannen te vaag. Saab gaat tegen de uitspraak in beroep. Op een kindervakantieweek in Haarlem heeft vorige week een man als vrijwilliger gewerkt... die een paar keer is veroordeeld voor ontucht met jonge kinderen. Een week eerder stond hij nog terecht voor seksueel misbruik van een meisje... en het bezit van kinderporno. Deze week kreeg hij daarvoor een half jaar cel. De organisatie van de Haarlemse vakantieweek Stuif Stuif betreurt het incident... en zegt dat de screening van vrijwilligers wordt aangescherpt. De geplande bezuinigingen op de persoongebonden budgetten levert 300 miljoen euro minder op dan het kabinet had gehoopt. Maar doordat er 200 miljoen aan meevallers zijn, komt het kabinet toch nog redelijk in de buurt, zegt het CPB in een rapport kabinet wil 900 miljoen euro besparen door het aantal pgb's fors te verlagen. Volgens het CPB levert dat 600 miljoen euro op. Ook bestaat de kans dat het nog lager uitkomt als het kabinet een belofte van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten waarmaakt. Die heeft beloofd dat mensen die hun pgb kwijtraken recht houden op dezelfde hoeveelheid zorg. Bij een boerderij in het Gelderse Empen zijn inspecteurs aan het graven naar dierenkadavers. Op het terrein van de overleden veehouder zijn al 15 dode koeien gevonden, maar volgens het landelijk registratiesysteem hebben er meer runderen in de stallen gestaan. De Voedsel- en Warenautoriteit begon met een onderzoek na een tip over verwaarlozing van dieren bij de boer in Empen. De boer pleegde onlangs zelfmoord. Het weer, vanavond nog af en toe een bui. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog.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 En daardoor zijn er bij Sloten twee rijstroken dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, de 3 kilometer bij Nieuwerbrug. De A12 richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 4. Op de A20 hoek van Holland-Gouda 4 kilometer voor knooppunt Terbrechtseplein.